maar en stemt je weer tevreden. Je hoeft het niet te leren, dat kan ik garanderen. Dus zing maar met me mee, kom zing maar met me mee. Oh, voor jong en ook voor oud, waar iedereen van houdt. Kom klap in je handen, ja klap eens in je handen. En zing maar met me mee, en klap maar met me mee. Holla de dia dia, holla la. de dia holla la. dia, Dus mannen, krijg je kansen, dat geldt voor iedereen. Het houdt je op de been, dus stamp met je voeten. Ja, stamp met je voeten en zing maar met me mee. dat hoor je overal, op straat in de zaal. Je kan het ook maar fluiten, tot je oren ervan tijten, dus klap maar met me mee.